uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het vliegtuig van Donald Trump is aangekomen in Milwaukee... waar vandaag de Republikeinse partijconventie begint. De oud-president stapte van boord en baalde op de vliegtuigtrap zijn vuist... zoals hij dat ook deed vlak na de aanslag op de verkiezingsbijeenkomst in Pennsylvania. Trump overwoog eerst om zijn reis uit te stellen... maar liet al vrij snel weten dat hij gewoon naar de stad komt... omdat hij een potentiële moordenaar niet zijn schema kan laten bepalen. Waarschijnlijk wordt Trump donderdag op de conventie officieel voorgedragen... als republikeinse presidentskandidaat. De Amerikaanse president Biden heeft in een toespraak opgeroepen tot eenheid. Hij sprak het Amerikaanse volk toe vanuit de Oval Office... na de aanslag op oud-president Trump... Hij riep mensen op dat als ze het oneens zijn over zaken in de politiek... te onthouden dat ze geen vijanden zijn, maar mede-Amerikanen. Politiek moet nooit een slagveld worden, zei Biden. Of erger nog, een slachtveld. Hij zei opnieuw dat hij dankbaar is dat Trump niet zwaar gewond is. Hij werd alleen bij zijn oor geraakt. De man die het vuur op Trump opende handelde volgens de FBI waarschijnlijk alleen. Dat wapen waarmee de schutter schoot is gekocht door zijn vader. Of die het aan zijn zoon gaf is niet duidelijk. En ook over het motief is nog niets bekend. Bij de aanslag kwam een oud brandweerman van 50 om het leven. Twee mensen raakten gewond. Bij een brand in een pand van Arriva in Maastricht zijn meerdere bussen in vlammen opgegaan. De brand woedde vannacht in een gebouw waar bussen gestald staan. Sommige konden nog op tijd worden weggehaald door medewerkers, maar meerdere bussen werden verwoest door het vuur. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 12.